Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het KNMI geeft voor morgenmiddag en avond code oranje af... voor het oosten en zuidoosten van het land. Daar worden in de middag zware onweersbuien verwacht. Er is kans op zware windstoten tot 100 km per uur... en hagelstenen van 2 centimeter of groter. En daardoor kan schade ontstaan, waarschuwt het KNMI. Code oranje geldt vanaf twee uur s middags voor de provincies Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. In de andere provincies geldt code geel. In de loop van de avond trekken de buien weer weg. Door de val van het kabinet is het onzeker of de zogenoemde spreidingswet de eindstreep haalt. In die wet zou geregeld worden dat asielzoekers worden gespreid over het land... om te voorkomen dat bepaalde plaatsen overlopen. Lokale bestuurders zijn bang dat de situatie in hun gemeentes niet beter wordt als de spreidingswet er niet meer komt. ook Bouwend Nederland maakt zich zorgen dat projecten meer vertraging oplopen door de val van het kabinet. Omdat een oplossing voor de stikstofproblemen nog langer op zich laat wachten. De achtste etappe van de Tour de France is gewonnen door Mats Pedersen. Het is deze Tour de eerste etappe-winst voor de Deen. De etappe verliep desastreus voor Mark Cavendish. De Brit wilde deze Tour het record aantal etappezegers in handen krijgen... maar kwam 60 kilometer voor de finish ten val. Hij is afgestapt. Het geel blijft om de schouders van Jonas Vingegaard. Het is vandaag de warmste 8 juli ooit gemeten in Nederland. In Eindhoven werd een temperatuur geregistreerd van 34,4 graden, meldt Weer Online. En het vorige record stamt uit 1959, toen het in Gilserijen ruim 34 graden werd. De temperatuur die in Eindhoven is gemeten maakt het ook meteen de warmste dag van het jaar tot nu toe. Het weer zonnig en heet, dus mogelijk wat regen en onweer. Vanavond wordt het droog en blijft het warm. Morgen eerst veel zon dus, maximaal 33 graden.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 We both are here to have big fun, so let it rip. I can your feeling, obviously revealing. Let me be your paper man. I love to be a joker, man. We both are here to have big fun, so let can be your sugar when you're feeling for that sweet spot.